Willem-Alexander vanwege het overlijden van Maxima's vader, Jorge Zorreguier. Hij was al jaren ernstig ziek en overleed gistermiddag in het bijzijn van Maxima, haar moeder en haar broer. Zorregueta was staatssecretaris van Landbouw tijdens het bewind van dictator Fidela. Het regime dat bekend werd vanwege de vele verdwijningen in de jaren 70 en 80. In de buurt van Parijs is een auto ingereden op een groep militairen. Daarbij zijn volgens de politie zes militairen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Ze zijn niet in levensgevaar. De aanrijding was even na acht uur vanochtend in de gemeente Levallois-Perret, ten noordwesten van Parijs. De politie is op zoek naar de auto en de bestuurder. Volgens de burgemeester was de actie zonder twijfel opzet. Franse media melden dat de militairen betrokken waren bij Operation Sentinel. Die operatie werd gestart na de terroristische aanslagen in Parijs van 2015 om mogelijke doelwitten te beschermen. De politie heeft drie tieners opgepakt voor betrokkenheid bij een vechtpartij in Valkenburg, waarbij een week geleden een man van 65 omkwam. Het zijn een jongen van 15 en twee van 17. Ze worden nu verhoord. De man heeft vorige week donderdag mogelijk enkele jongeren aangesproken vanwege overlast in de buurt. Daarna viel er klappen. Onderzocht wordt nog waaraan de man is overleden. Het UMC Utrecht heeft als eerste Nederlandse ziekenhuis een patiënt geholpen aan een nieuw type hartklep van dierlijk materiaal, met een speciale coating. De hartklep gaat daardoor potentieel een leven lang mee, net als mechanische hartkleppen, maar die hebben onder meer als nadeel dat er bloedverdunners moeten worden gebruikt. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Eerst buien in het noordwesten, later ook op andere plaatsen. Het wordt 19 tot 22 graden. Ook morgen buien, de meeste in het zuiden en zuidoosten. Maar morgen ook af en toe zon bij temperaturen rond de 20 graden.